handen is ze schoon. Het gezond verstand doet het beseffen, dat slechts daden lenigen de nood. Laten we het daarom door storen arbeid, tonen wat ons kleine land vermaakt. Dan is kan de toekomst hoopvol wezen, zien we in verschiet nieuwe dag. Doe aan de opbouw mee, vraag dat niet maar werk voor twee. Helpen met vereende kracht aan de opbouw van Nederland in draad maak maar. Doe aan de opbouw mee, praat niet maar werk voor twee. Doe met een blij gezicht, zoveel je kan, er is je plicht. Alle nu voor één en één voor allen geen geschillen moeten er meer zijn. Laten we voortaan in goed vertrouwen samenwerken in de grote lijn. Al de krenterige gebieden buiten. render reeds te lang volksbestaan. Vlugger handelen, dat zij onze lezen Snelle hulp in dubbel, denk eraan. Doe aan de nog van praten niet, maar werk verdween. Helpen met vereende kracht aan de opbouw van Nederland, eendracht maakt Doe aan de opbouw mee, praten niet, maar werk verdween. Doe met een blij zo zoveel je kan, er is je plicht. Weet van velen onverlet verlaten, is de eerste plicht die niet vervult. Alle moeten wij een offer brengen, achterblijven worden niet geduld. Dus met inzet van ons hele wezen, stellen wij een het palenperk. Als het de steden zijn gerezen, roepen wij vol trots, dat dit ons werk. praten niet, maar werk verdween. Helpen met vereende kracht aan de opbouw van Nederland. in draad maar kwaad, doe aan de opbouw mee. Praten niet, maar werk verdween. Doe met een blijde gezicht, zoveel je kan, het is je